Kasper Meijer met het NOS-journaal. Volt heeft Tweede Kamerlid Nilever Gundogan geschorst... na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De partij zegt niet wat er gebeurd zou zijn. Gundogan zegt zelf tegen de Volkskrant niet te weten waar de melding over gaat. Er is een extern onderzoek gestart. De 45-jarige Gundogan werd als de nummer 2 van de pro-Europese partij vorig jaar gekozen in de Tweede Kamer. Ze blijft lid van de Kamerfractie van Volt, maar zal voorlopig niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Rapper Lil Kleine is aangehouden vanwege een mishandeling, melden onder meer NH-nieuws en Show-nieuws. Eerder vanavond doken op sociale media beelden op waarop te zien zou zijn dat hij zijn vriendin Jamie Vaas uit een auto trekt en mishandelt. Afgelopen vrijdag kreeg de rapper nog een taakstraf van 120 uur opgelegd voor de mishandeling van een bezoeker in een nachtclub in 2019. Leraren vinden dat er op middelbare scholen te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming. En dan vooral in de bovenbouw. Dat zeggen het expertisecentrum Rutgers en SOA AIDS Nederland. De organisaties lieten eind vorig jaar twee peilingen doen. Dat was dus voor de recente aandacht voor het onderwerp na onder meer het programma Boos. De organisaties roepen het kabinet op om seksuele vorming in het voortgezet onderwijs een structurele plek te geven. Nederland haalt vijf medewerkers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa terug uit het oosten van Oekraïne. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nieuwsuur. Ook de VS en Groot-Brittannië hebben al hun OVSE-medewerkers teruggehaald. Tot voor kort waren er ruim 500 waarnemers van de OVSE in het gebied. Ze controleerden daar of het Oekraïense leger en de pro-Russische separatisten zich aan het staakt het vuren hielden.